Het werk van beide tribunalen zal uiteindelijk moeten worden overgenomen door een tijdelijke VN-rechtbank die bijvoorbeeld een hoger beroep van Mladic of Karadzic kan afhandelen. De Amerikaanse afluisterdienst NSA heeft tientallen terreuraanslagen weten te voorkomen. Dat heeft NSA-directeur Alexander verklaard tegenover een senaatscommissie. Het ging volgens hem om aanslagen binnen de VS en daarbuiten. Het was de eerste keer dat de chef van de afluisterdienst met een verklaring kwam... na de onthullingen van klokkenluider Edward Snowden. Volgens hem houdt de NSA op zeer grote schaal internet- en telefoonverkeer in de gaten. Een democratische senator zei dat het afluisterprogramma zin heeft... maar dat het congres het goed in de gaten moet houden.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 Het liedje naar aanleiding van 9-11, de Eagles die je kan horen. Een hole in the world. bijna nou welkom bij het derde uur van de nacht. Ik was de Vader op Radio in het muziekprogramma van Radio 1. Met in dit uur tussen half vijf en vijf Aandacht voor de leukste uit Spijkers met Koppen. De laatste aflevering voorlopig, want eh, als je afgelopen zaterdag hebt geluisterd... dan heb je kunnen waarnemen en kunnen horen dat het programma op zomerreces gaat. September dan is het gezelschap Dolph Jansen, Felix Meurders... Wim Daniels, eh, Martijn Koning en alle anderen... die zijn vanaf begin september weer terug op de radio. Radio 2 minuten, dus even een zomersreces. Dus dat betekent... Eh, vanaf vandaag eh, nog één keer. Het leukste met Sprekers met Koppen. En volgende week dan gaan we in ieder geval tussen half vijf en vijf... andere vormen van cabaret doen. Hier in de nacht klinkt anders. Maar goed, het is nog geen half vijf. Je krijgt nog even een aantal andere dingen voor je kiezen. Je had dus de Eagles met A Hole in the World... wat in 2003 werd opgenomen. En later was het ook te vinden op eh, de CD, de dubbel CD. En daarvan dan weer de luxe versie, de Long Road Out of Eden. Don Henley, Glenn Frey, Timothy B. Schmid en Joe Walsh waren te horen in The Hole in the World. De afgelopen week heeft hij diverse podia in Nederland bezocht. In 2001 stond hij zelfs op Pinkpop. Nou, die roem is inmiddels een beetje verbleekt... maar hij was nog wel goed voor een uitverkocht 013 bijvoorbeeld. Fred Durst met zijn Lamp Biscuit. Het grootste succes dat hij in de hitparade heeft gehad, dat was met een cover. Een liedje dat ook bekend werd van The Who. No one knows what it's like to be the bad man. To be the sad man. Behind blue eyes. And no one knows what it's like. to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I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 show through. But my dreams, they aren't as empty as my. It's never free. Discover like to be the bad man, to be the sad man behind. uit eh, het repertoire van The Who, Behind Blue Eyes. En het is de eh, grote hit geworden voor Limp Biscuit. Fred Dursen zijn er die dus afgelopen week voor een aantal optredens in Nederland waren. Behind Blue Eyes. En wat ik al zei, 2001 toen stonden ze op Pinkpop. Dit jaar op Pinkpop. Een band uit de Verenigde Staten. Vorig jaar hadden ze een grote hit met We Are Young. Fun.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 guess that I, I just thought maybe we could find new ways to fall apart. But our friends are back, so let's raise the toast. Cause I found someone to carry me. the world on fire, and we can burn brighter than the sun.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 er nog een beetje door toen ze dit opnamen. 22 mei vorig jaar toen werd het namelijk opgenomen... in het ochtendprogramma van Giel Fun en We Are Young. En ik kan me zo voorstellen als ze dit zaterdag in de namiddag gaan spelen op Pinkpop... dat het veld met de toeschouwers het wel mee zal zingen, dit We Are Young. Van de groep Fun dus op Pinkpop dit jaar... Chinese muziek, maar dan wel van een moderne snit. 万家。 was weer zo'n album dat geregistreerd staat in de World Music Charts Europe. En het is van een eh, Chinees, in dit geval Dawangang heet hij, Dawangang. En wat je van hem hoorde, dat heeft op de LP godzijdank een, eh, <laughs> een Engelse titel meegekregen. Namelijk Four Ways. En de titel van die LP luidt Wild Tune Stray Rhythm. Van een Chinese eh, jongen dus. En deze man die is afkomstig uit het noordoosten van China, Gang Hmm, nogmaals de titel van de artiest. En eh, nogmaals de titel van het album Wild Tune Stray Rhythm. Uit China allemaal. De laatste plaat van de Move 1961 werd die gemaakt. Ze werden beroemd met onder andere The Night of Fear, I Can Hear the Maar die laatste plaat uit 1971, die heette dan Chinatown. Het leukste uit is met Koppen van afgelopen week. Je kan weer gaan luisteren naar de columns die worden uitgesproken door Wim Daniels, Martijn Koning. Er is het optreden van Laura Janssen, Single Girls, dat ga je horen. En het cabaret is daar uiteraard met Dolph Jansen. Maar voordat je de column van Martijn Koning hoort... eerst nog even een plaat van de Britse band Doves. There goes the fear. goedemiddag. Ehm, ik ben mij gisteren kapot geschrokken. Maar dan ook echt kapot. Ik lag uit elkaar. Ik zit hier ook met lijm en nietjes aan elkaar vast. Zo kapot schrok ik mij. Ik schrok mij niet dood, dan had ik hier niet gezeten. En ik schrok me ook geen hoedje. Ik hou niet van hoedjes. En bovendien is het veel te warm voor een hoedje. Ik heb ook niet echt een hoofd voor een hoedje. Eh, ik schrok mij kapot. Ik zat voor mijn huis van de zon te genieten. Of te genieten. Ik zat voor mijn huis half weg te smelten. En eh, de zon was zo fel dat zelfs mijn zweet zweette. Ik had het zo warm dat er zich gewoon een klein plasje zweet in mijn navel had gevormd. Echt waar. Ik had mijn eigen kleine harige vijvertje. En als ik heel stil blijft zitten, gingen musjes eruit drinken. Het was gewoon prachtig. Niets aan de hand. Er was helemaal niets aan de hand. Het enige wat er aan mijn hand was, was een waterijsje. Maar voor de rest was er helemaal niets aan de hand. Ik zat dus volkomen chill met een rode bezweten plofkop, dat wel. Maar volkomen chill met een waterijsje en vogels op mijn buikje. Te chillen voor mijn huis. Als er plots twee motoragenten met hoge snelheid en gillende sirenes aankomen scheuren. En heftige gebaren en geschreeuw zetten ze het kruispunt af. Tot zover niets aan de hand. Het is Amsterdam. Elk uur wel een sirene of gedoe. Ik was nog steeds volkomen chill. De vogeltjes waren wel van schrik weggevlogen. Maar nog steeds niets aan het handje. Ja, het stokje van het waterijsje die ik samen met de zon inmiddels had opgelegd, plakt nog aan mijn handje. Maar voor de rest was er niets aan de hand. En toen gebeurde het. Er kwam een enorme stoet politiewagens en motoren, brandweerwagens, ambulances, douane, rode kruis, marseillewagens. Alles kwam eraan gescheurd. Gigantisch lawaai van sirenes en gepiep van banden die met een rotgang door de bocht over het kruispunt knalden. Ik had nog nooit zoveel hulpdiensten bij elkaar gezien. Echt, alles was uit de kast gehaald. En toen schrok ik me echt kapot. Ik sprong overeind, het stokje viel op de grond, samen met de halve liter zweet die in mijn navel had gezeten. Dit was foute boel. Er was iets verschrikkelijks gebeurd. Er kwam geen einde aan de op kudde zwaailichten en loeiende sirenes. En ik werd een beetje bang. En iedereen werd een beetje bang. En daar werd ik nog banger van. Mensen kwamen uit hun huis en speculeerden hard op wat er in godsnaam aan de hand was. Was er een enorme brand? Of waren er rellen uitgebroken? Of een bomaanslag? En dat laatste zou heel goed kunnen. Er waren deze week alleen al met drie eh, bommeldingen bij eh, treinen. Drie bommeldingen. En bij onze polderterrorist nummer uno, Sammy A... hebben ze een mobiele telefoon in zijn cel gevonden. Een mobiele telefoon. Die heeft al die tijd in zijn cel toegang gehad tot internet en wat dan al niet. We dachten dat hij opgesloten zat in een cel. Maar dat blijkt al die tijd een telefoon telefooncel te zijn geweest. De telefoon zat verstopt in een blik perziken. Bewakers kregen waarschijnlijk argwaan toen ze zagen dat Sammy A... wel heel erg vaak met een blik perziken aan zijn oor zat te praten. Hij zou hem eigenlijk voor straf moeten opvreten. Hij vindt mobiele telefoons blijkbaar superlekker. Maar goed, na het zien van al die verschillende hulpdiensten dacht ik... en iedereen om me heen dat echt dat er een aanslag was gepleegd. Ik zette de radio en tv aan ik pakte mijn mobiele telefoon en er stond niets. En toen verschenen er na 10 minuten op Twitter de eerste berichten wat er echt aan de hand was. Het bleek om een stoet VIC's te gaan. Very important Important Children. Chronisch zieke en gehandicapte kinderen die met z'n allen naar artis werden gebracht. Niet voor altijd of als voer, maar voor een leuk avondje in de dierentuin. Het was gisteren wereldwijd kinderbeestfeest. Dierentuinen blijven dan s'avonds open om die arme kindertjes een geweldige dag te geven. Dat is leuk, hè? Als je chronisch zieke en gehandicapte kinderen ergens een plezier mee kan doen... dan is het wel een gezellig dagje dierentuin met een hulpdiensten-escort... waarbij een hele stad een hartverzakking krijgt. Moet je dat als gemeente misschien even ergens aankondigen? Tuurlijk niet. Gewoon doen. Hebben die kindjes een extra leuke dag om al die verschrikte gezichtjes langs de kant van de weg te zien... die nog bleker zien dan zij zelf. Ik stond vanochtend op en besefte dat ik nu een teringekel heb aan chronisch zieke en gehandicapte kindertjes. En daar ben ik me wederom weer kapot van geschrokken. Dank u wel.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 books on meditation, praying for my heart's salvation. Oh, I've got the motivation to be a free girl now. And I've gone drinking with the guy down the hall, put up a new color on my bare walls. I'm so damn busy after all.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 care. The pieces of me everywhere were falling down. One more glass of wine before I turn off the lights this time. This time I'll be fine, I'll be fine, and you'll be fine, and we'll be fine. Whoa. zijn benieuwd wat u gaat doen deze zomer. Dat meen ik echt. Eh, we kunnen eh, de lijn even openzetten. U kunt nu bellen. Wie heb ik aan de lijn? Ja, Bert Meerstad hier. Bert Meerstad, topman Nederlandse Spoorwegen. U bent waarschijnlijk hard toe aan zomervakantie. Ik kan inderdaad wel een lang weekend gebruiken. Even één vraag die ons op de lippen brandt. Waarom heeft u destijds bij een aanbesteding van honderden miljoenen euro... in godsnaam gekozen voor de Vira van het totaal onbekende Italiaanse Antallo Breda? Meneer Jansen, dat zal ik u vertellen dat had drie redenen. Eén, ik hou heel erg van Italiaans eten. Hm? Ja. Twee, ik heb thuis een televisie van Samsung. Daar heb ik eigenlijk nooit problemen mee. Samsung is eh, Zuid-Koreaans. Oh. En de derde reden? Eh, die ben ik heel even kwijt. Oké, denk rustig na. Wie heb ik nu aan de lijn? Bram Moskowitz. Ah, meneer Moskowitz, goed dat u belt. Eh, u heeft geen vrouw meer, geen werk. Wat gaat u doen deze zomer? Wat denkt u zelf? Ik heb geen idee. Nee, ik ook niet. <laughs> Sorry, dank u wel. Spijkers, wie heb ik een lijn? Mevrouw Frank Bauer! Ah. Frans, zeg het eens. <laughs> Ja, ik heb zo'n gigantisch druk seizoen achter de rug. Hm. Eh, opgetreden, presenteren, honderdduizend snabbels. Ik, ik, moet echt even, even bijtanken. Ik heb gisteren geboekt voor Maris en mij en, en, en de kids. En we gaan er even lekker de drie weken tussenuit. <laughs> geen, geen drukte en gedoe. Even lekker helemaal niks. Oké Frans, waar ga je naartoe? Eh, eh, Istanbul. <laughs> Oh. Met wie heb ik het genoegen? Peter de Vries Ah, meneer de Vries, zeg het eens. Wat zijn de plannen voor de zomer? Nou, ik ben, eh, zoals je misschien wel weet, eh, nog steeds druk bezig met de voorbereidingen van de Amerikaanse versie van de Heineken-ontvoering. Nou, die werkzaamheden ga ik deze zomer voortzetten. Ja, eh, hoe is uw contact op dit moment met Willem Holleder? Nou, dat gaat op zich prima, Dolf. Ik krijg laatst een bericht van hem. Daar stond, ik wens je succes. Nou, zonder afzender weliswaar, maar toch. En hoe weet u dat het bericht van Holleder was? Het stond met varkensbloed op mijn muur geschreven. en er lag een paardenkop in mijn bed. Oké, okay, Spijkers van Koppen, zeg het maar. Ja, Bert Meerstad hier nog een keer. Ah. Ja, ik wil toch graag nog even wat dingen verduidelijken. Dus ik heb er hier even een schaalmodel van de Vira bijgepakt. Oh, oh, oh, god. Oh, wat gebeurt er? Ja, niks. Eh, de neus valt eraf. Eh, maar dat maakt niks uit, want waar het me eigenlijk om ging... was dit gedeelte van de trein. Oh shit, oh, daar gaan de bodemplaten. Wacht, ik, ik bel je zo even terug. Oké, wie heb ik aan de lijn? Martin Jol. Martin Jol? Eh, ga je op vakantie? Nee, ik heb een teringhekel aan vakantie. Oké, waarom bel je dan? Nou, ik wil graag de groeten doen. De groet aan wie? Aan Ron Vlaar. Dat is een goede jongen. Ja. Eno, ja. Pantelie, een goede jongen. Martin. Soewaerts, ja. Siem de Jong, ja. ook een goede jongen. Eriksson, okay. Van der Vaart, Natuurlijk. Jan Ik ga door. Gregory van der Wiel. Met wie? Spreek met Samir A. Samir A? Spreek je mee, jongen? Heb je weer een telefoon in je cel? Ja, chill, je weet zelf. Ik ben al, eh, ik ben al benaderd door T-Mobile voor een nieuwe campagne. Oké. <laughs> en welke campagne is dat? Altijd bereikbaar. ja, Is dus met Ali B en Samir A. Oké, wat zijn je vakantieplannen, Samir? Uh, vanaf volgende week ga ik sowieso even lekker rustig aan doen, weet je. Even bijkomen. Waar ga je naartoe? Isoleercel. Oké, tot slot met wie? Hallo, met Patrick Bens. Ik heb een hele mooie vakantie voor de boeg. Oké, eh, Patrick, leuk. En wat ga je doen? Ik ga een trip maken langs alle Duitse, door de overstroming getroffen gebieden. Nou, dat vind ik mooi. Je gaat, eh, je gaat hulp bieden? Nee hoor, nee, nee. Lekker koekeloeren, mooie plaatjes schieten en puur genieten. <laughs> Oké, de lijnen zijn gesloten. ik hoorde we nog één beller hebben. Ja, Bert Meerstad hier. Meneer Meerstad. Ja, nog één keer. Ik heb er nog even over nagedacht. Kijk, dit soort zaken ligt altijd super genuanceerd. Luister, het zit zo. Aan de ene kant hangen alle deuren los. Aan de andere kant... Ja, aan de andere kant hangen ze trouwens ook los. Het is gewoon een kuttrein. Dank u wel. Fijne zomer. my soul in the nighttime, yes. I climb to the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trends are full for all those Brooklyn girls. They try so hard to break out of their little worlds. Now you wave your hand and they scatter loud. night. Every night, every night is just the same. Oh, baby. Well, I see you. heersbeestjes en lieve heersbeesten. Lieve heersbeestjes kent u, die zijn schattig. Maar lieve heersbeesten zijn mensen die uit naam van hun geloof aanslagen plegen en mensen vermoorden. André Kuipers had na terugkeer uit de ruimte moeten zeggen... dat hij het onomstotelijk bewijs had dat lieve heersbeesten branden in de hel. Het was een kleine moeite voor hem geweest. Hij had kunnen zeggen dat hij het met eigen ogen gezien had... omdat hij enorm vaak aan de hel voorbijgevlogen was... dat hij ze telkens heel fel had zien branden, de lieve heersbeesten. Natuurlijk had hij dan ook nog iets moeten verzinnen over de hemel. Dat ze daar bijvoorbeeld een eigen versie hebben van de concerten... met een zachte G van Guus Meeuwis. Dat die eigen versie eruit bestaat dat de zachte G God zelf is... en dat die concerten gehouden worden in de hemelse modder... een soort chocolademoes. Gewoon om het contrast met de hel van die lieve heersbeesten flink aan te zetten. Zodat de mensen eindelijk eens ophouden met elkaar uit te moorden. Daar is dat hele idee van de hemel en de hel ook ooit voor bedacht. Maar door de gebrekkige uitwerking van dat idee is het effect altijd averechts geweest. Daar had André Kuipers verandering in kunnen brengen. Missie geslaagd was dan echt op zijn plaats geweest. Het onderscheid tussen een lieveheersbeestje en een lieveheersbeest... was deze week een ingeving die opeens tot mij kwam. Via de Heilige Geest, denk ik, nadat ik een tijd lang bezig was geweest... met woorden die alleen een verkleinvorm kennen. Ik was met die woorden aan de slag gegaan nadat afgelopen zondag in Helmond het college van BMW viel over een wethouder die zich veelvuldig, meer dan 100 keer, op kosten van de gemeente met de taxi van de kroeg naar huis had laten brengen. Hij zelf sprak van het nemen van een afzakkertje... waarover afspraken gemaakt waren waarbinnen ook het taxigebruik viel. Dat is een mooi woord, afzakkertje. Afzakker bestaat niet. Ja, als je broek ergens van afzakt kun je zeggen dat je een afzakker hebt. Maar een echt bestaand woord is afzakker niet. Afzakkertje wel. En zo heb je ook onderhondje, watje, slippertje, speeltje, hutje, mutje, op het nippertje, bindje... en nog zo'n reeks van woorden die alleen in de verkleinvorm voorkomen. En toen begon de Tweede Kamer over de enkelbandjes van Fred Teven te spreken. We kennen natuurlijk ook het woord enkelband. Maar deze week werd met betrekking tot Fred Teven vaak gesproken van enkelbandjes. Dat gebeurde, zo neem ik aan, om te voorkomen dat mensen zouden denken... dat de enkelbandjes van Teven de enkelbanden van Fred zelf zijn. Teven heeft uiteraard, zoals iedereen, enkelbanden. Maar als hij in het openbaar over enkelbanden spreekt... bedoelt hij niet zijn eigen enkelbanden. Hij bedoelt dan de enkelbanden van thuiszittende gevangenen. Maar dan ook weer niet de fysieke enkelbanden van gevangenen... maar de banden om die enkelbanden. Om de lichamelijke enkelbanden van de niet-lichamelijke enkelbanden te onderscheiden... worden die laatste dus ook wel enkelbandjes genoemd. Wel is het zo dat je ze allebei kunt scheuren. Zowel de enkelbanden als de enkelbandjes. Maar het verschil daarbij is dan weer dat je na het scheuren van je enkelbanden... een tijd lang moeilijk kunt lopen... terwijl je bij het scheuren van je enkelbandjes juist weer vrij uit kunt gaan. Ik snap niet waarom ze voor de enkelbandjes niet een ander woord hebben bedacht. We hebben natuurlijk wel het begrip elektronische detentie... maar dat wordt steeds onbruikbaarder. Gisteren werd bekend dat de geheime dienst van de VS ons al jaren bespioneert. Ons mailverkeer wordt gelezen, ze zien welke sites we bezoeken enzovoort. Wel beschouwd zitten we daar allemaal in een elektronische detentie. We dragen in allemaal enkelbandjes. We zijn verdachten of veroordeelden. En het is maar afwachten hoe de zachte G gins in het ruime sop... waar André Kuipers was, erover uiteindelijk zal oordelen. Wacht ons de hemelse modder of moeten we eeuwig branden... tezamen met de verschrikkelijk lieve heersbeesten? Ik vrees het ergste. If There's a Hell Below, We All Wanna Go. Uit 1970 was dat en dat werd voorafgaand door de column van Wim Daniels... zoals die afgelopen zaterdag werd uitgesproken in Spijkers met Koppen. Downtown Train uit 1985 werd gezongen door Tom Waits. Je hoort het cabaret uit Spijkers met Koppen met onder andere Dolph Jansen, Laura Jansen... die de andere Jansen dus, die afgelopen zaterdag de muzikale gast was in Spijkers met Koppen. Laura Jansen die speelde daar Single Girls. En het leukste uit Spijkers met Koppen, dat werd... Eh, dat begon met de column van Martijn Koning. En wat ik al eerder heb gezegd, en je wist het ongetwijfeld wel... Spijkers met Koppen is op zomerreces in september. Dan zijn ze weer terug. En begin oktober, dat is een hele bijzondere eh, maand. Want dan is het precies 25 jaar geleden dat de eerste aflevering van Spekers met Koppen de ether inging. Toen nog met Jack Spekerman en Felix Murders. Felix Murders is gebleven. Jack Spekerman, we weten wat er gebeurd is... maar die heeft een waardige opvolger gekregen in de vorm van Dolf Jansen. Er gaat ook een tv-programma gemaakt worden... naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van Spekers met Koppen. Maar goed, zover is het nog niet. Het leukste met Spekers met Koppen, dat is er voorlopig dus ook niet. Maar wel vanaf volgende week op de plek waar je normaal gesproken de columns, de live optredens... En het cabaret krijgt uit Spijkers met Koppen in de herhaling... volgende week hier in de Nacht anders wel aandacht voor cabaret. ouderwetse eh, big band. De big band onderling van Neil Hefty, Why Not, de titel van het nummer. Het volgende liedje wat je gaat horen zou ook vallen, zou kunnen vallen onder de titel ouderwets. Maar het is eh, uitgevoerd zeer recentelijk, namelijk door Eric Clapton. Het gaat om het al oude All of Me. En is te vinden op Old Sock, met op allemaal covers, oude stukken. Clapton. Why not take all of me? Can't you see? I'm no good without you. Take my lips. I wanna lose them. Take my arms. I'll never use them.